de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee ernstige ongelukken in Drenthe zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ene ongeval was rond half vijf op de N34 bij Emmen. Twee auto's botsten op elkaar. Een van de bestuurders kwam daarbij om het leven. De andere bestuurder en een inzittende raakten gewond. Het andere ongeval was een half uur later op de A28 bij Spier. Volgens de politie waren daar zeker twee auto's bij betrokken. Ook hier overleefde één bestuurder het niet. Het onderzoek naar de oorzaak van de ongelukken in Drenthe loopt nog. Drie vrouwen zijn vanmiddag in Parijs gewond geraakt bij een aanval van een man met een mes. Hij stak de vrouwen op drie verschillende metrostations. Ze hadden verwondingen aan hun dijen en rug. Alle slachtoffers zijn behandeld in het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. De verdachte man werd een paar uur na de steekpartijen aangehouden. Hij is rond de 25 jaar en is illegaal in Frankrijk. De man is bekend bij de politie door seksuele misdrijven en diefstal. Een Duitse jongen is in Portugal opgepakt voor de moord op zijn familie. Volgens de politie zou hij tijdens een vakantie in Kaapverdië... zijn vader, stiefmoeder en haar dochter met messteken hebben omgebracht. Het Duitse gezin was daar op vakantie. Voordat de lichamen in het vakantieappartement werden gevonden... vloog de verdachte van 19 naar Lissabon en daar is hij aangehouden. De politie zegt dat de jongen een psychische stoornis heeft. De eerste marathonwedstrijd van dit jaar op Nederlands natuurijs... is bij de mannen gewonnen door schaatser Crispijn Ariens. Op ijsbaan De Witte Poorten in Winterswijk pakte Klaas Portingraat zilver... en Christian Haasjes het brons. Bij de vrouwen won Sofia Schilder. Zij bleef Lianne van Loon en Esther Kiel voor. Dan het weer. Het is helder en koud. De minima liggen vannacht tussen de min 1 en min 5 graden. In het noorden kan het mistig worden.